Clemens Peters met het NOS-journaal. Vanaf vandaag gelden de strengere maatregelen tegen corona... die dinsdag werden bekendgemaakt. Er moeten weer mondkapjes op in de winkel... en de QR-code wordt op meer plaatsen verplicht. Het kabinet roept ook op om de basismaatregelen... zoals geen handen schudden en thuisblijven bij klachten... meer in acht te nemen. En verder is het dringende advies om weer anderhalve meter afstand te houden van elkaar. De populaire Braziliaanse zangeres Marilia Mendonça is op weg naar een concert omgekomen bij een vliegtuigongeluk. Het toestel met vijf mensen aan boord crashte in bebost gebied. Mendonça was een grote ster in Brazilië. Vorig jaar was ze de best beluisterde Braziliaanse artiest op Spotify. Ze is 26 jaar geworden. De wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg zullen niet verdwijnen... zegt de voorzitter van de branchevereniging GGZ in Trouw. Volgens Rut Petom moet er een debat op gang komen... over de vraag wat nog wel en wat geen taak is van de GGZ. Op dit moment staan 30.000 mensen langer op de wachtlijst dan wenselijk is. In Oostenrijk is vanaf, vandaag een, nee, vanaf maandag een herstel- of vaccinatiebewijs nodig... in onder meer de horeca en op grote evenementen. Een negatief testbewijs voldoet dan niet meer. Ook in de Duitse deelstaat Sachsen geldt vanaf maandag een soortgelijke regel in de horeca en bij overdekte evenementen. Xavi Hernandez is de nieuwe trainer van Barcelona. Hij heeft een contract getekend tot 2024. Xavi is de opvolger van Ronald Koeman, die vorige week werd ontslagen. De 41-jarige Xavi speelde zelf jarenlang bij Barcelona... en won met de club onder meer vier keer de Champions League. Het weer. Het is vandaag bewolkt en met name in het noorden valt wat lichte regen. In het zuidoosten kan de zon door de hoge wolken heen schijnen. De temperatuur stijgt vandaag naar 11 of 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de AWB. Op de A9 van Amstelveen naar Den Helder staat bij Helo 3 kilometer file en de vertraging is daar 10 minuten. Op de A10, de ring van Amsterdam, bij de Koentunnel een kwartier oponthoud.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 Oh mamma mia, ma, ma, mamma mia ah. They wanna arrest me but I was just having fun I swear that I'm not drunk and I'm not taking drugs They ask me why so hot Cause I'm Italiano Oh mamma, mia, bet your love on oh, me I'm a man ah, mamma, mamma mia.